Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, is een explosie geweest en is er geschoten. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken hebben twee terroristen een aanslag gepleegd. Het is allemaal gebeurd in het politieke hart van de stad, vlakbij een ministerie en het Turkse parlement. En deze verslaggever legt uit hoe die aanslagplegers te werk gingen. The militants got out of the van. They fired at the police guarding the ministry. One militant detonated his suicide vest. The other militant inhabitant was shot dead. Two police were lightly wounded. Ja, één heeft zichzelf dus opgeblazen en de ander is doodgeschoten door de politie, vertelt hij. De gaswinning in Groningen is gestopt. Vanochtend om 6 uur werd in het hoofdkantoor van de NAM in Assen een nulletje ingevoerd... en is er een einde gekomen aan 60 jaar gaswinning daar. De champagneflessen gaan niet open daar in Groningen, want veel inwoners zijn wantrouwig... omdat de boel nog op een waakvlam blijft staan. Ja, en als er dan een superkoude winter komt, kan er alsnog gas uit de bodem worden gehaald. En het lijkt erop dat een pro-Russische partij de verkiezingen in Slowakije heeft gewonnen. Veel Europese landen zijn daar bezorgd over, omdat de partij de steun aan Oekraïne wil stoppen. En ook zegt de partijleider dat Oekraïne de oorlog is begonnen en niet Rusland. De verwachting is dat hij een coalitie wil vormen met extreemrechtse partijen. En flink schrikken gisteravond tijdens de wedstrijd RKC Ajax. De keeper van RKC, Etienne Fase, botste keihard met een tegenstander. En daarna bleef hij bewusteloos liggen. Fase geraakt in dat duel met eh, Brian Brobby. Er is wat paniek bij de spelers van RKC. medische staf rent het veld op. Er is echt paniek bij de spelers van RKC. Er wordt geroepen om een defibrillator. Spelers gingen om hem heen staan om de boel af te schermen. Hij is gereanimeerd en was weer bij kennis toen hij van het veld werd gedragen. Met zijn hart lijkt alles oké, want waarschijnlijk was het puur de klap tegen zijn hoofd... waardoor hij knock-out ging. De wedstrijd is gestaakt en het stond toen 2-3 voor Ajax.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 En dat is het natuurlijk ook vandaag op deze zondagochtend. Welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie Auke Beuving. Ja, het is en blijft de moeite waard om naar ZFM Jazz te luisteren. En de aftrap werd in het tweede uur gedaan door Gaar Dunoor. Een Nederlandse eh, formatie natuurlijk. En volgens mij is dit ooit een hit geweest. Wat ook volgens mij wel een hit geweest is... is deze van Wouter Hamel en Giovanka. As long as we in love. disappointment And I can't find a trace of any kind of torment I wanna stay out here till the end of time, I finally see wanna stay out here till the end of time Eh, Wouter Hamel met eh, Giovanka. Een, een eh, wat oudere plaat al. Ik dacht uit 2007. En ja, wel een leuk nummertje eigenlijk. zeker in de tweede uur. Dat het tempo toch iets omhoog gaat. Dat kun je niet allemaal zeggen van Oliver Nelson. die heeft ooit eens een, een nummertje geschreven. Miss Fine. En die ga ik draaien. Oliver Nelson. Oliver Nelson, eh, bekende, ja, een van de meest invloedrijke modernistische jazzarrangeurs en eh, een sensationele componist. En dit nummertje Miss Fine komt van een eh, tweede LP van hem, Full Nelson. als je denkt, wat een leuk stukje trompet solo in het midden, dat was van Joe Newman. ja, mooie muziek van Oliver Nelson. En mooie muziek komt ook van Erik Truvas, een Fransman en eh, ik dacht dat ik de vorige keer iets van zijn nieuwste cd gedaan had. Maar deze komt uit 2010, eh, In Between en Let Me Go. En dat zingt hij samen met Sophie Hunger. Ja, mooi nummer. Ivan Lins heb ik het eerste uur iets van gedraaid. Maar eh, ja, in dit programma draaien we ook net, eh, vrij nieuwe cd's. En ik zag dat die Ivan Lins ook weer een nieuwe cd uitgebracht had. When eh, My Heart Speaks heet deze cd. Uitgebracht in september volgens mij onlangs. En hiervan het nummertje I'm Not Alone. the night dat was eh, van eh, Ivan Lins. Je hoorde hem eh, natuurlijk ook nog een beetje meezingen op het einde. En natuurlijk speelde hij alle toetsenborden. En hij werd ondersteund door een zangeres. Die heette Tawanda. En op deze cd zingt onder andere ook mee Diana Reeves. En ik zie Jane Monheit staan. Ik zie ook nog staan Randy Brecker. Echt een mooie cd. Dus meer dan de moeite waard. Dus leuk. Eh, leuk is ook eh, dit nummertje. Bekend nummer. Heel veel uitvoeringen, allerlei jazzmensen. Maar deze komt van Georgie Fame. You take your chances when you fall for a girl like that. You pay your money, you take your chance with love, that's a fact. Then later on, you may be wonder why you wanted that. But later on, it's later on, there's no looking back. She bats her eyes you wanna fly, she sighs a sigh. You wanna cry, run, don't walk. That's just good talk. She takes a hand, she takes your heart, she takes the rest of it. She takes your mind, she takes your soul, she takes the best of it. Then later on, you may be wonder why you hung your hat. But later on's later on, and later there ain't no looking back. She bats her eye, you wanna fly, she sighs a sigh, you wanna cry. Run, don't walk, that's just good talk. She's got the look, you're in her book. Don't even ask, you know you are cooked. Run, don't walk, that's just good talk. Talking about the girls. Talking about the girls, talking. Talking about the girls. Talking about the girls, talking. I'm talking, talking about the girls. Run, don't walk. That's just girl talk. Run, don't walk. That's just, that's just girl talk. That's just girl talk. Hey, Georgie, you see that girl over there? She looks like the girl I saw you with last night. Yeah, but she was talking about you. Talking about me? All night long. Well, from my past experience, I only heard girls talking about girls. <laughs> you better run, don't walk. That's just girls talking. You better run, don't walk. nummertje Georgie Fame eh, van een cd'tje Poet in New York. Een cd uit 2005, als ik me niet vergis. Girl Talk. Eh, dan kom ik terecht bij een big band. Big band die ik eigenlijk niet kende. Maar die hebben een nieuwe cd uitgebracht in 2023. John La Barbara Big Band. En daar staan prachtige nummers op. Echt mooi gearrangeerd. Prachtig. Groove Yard heet de cd. En ik doe daar een nummertje van. Ik moet even kijken hoe dat heet. Eh, eh, Goro para Tiago. Een beetje Latijns natuurlijk weer. Er zit aardig wat Latijns-Amerikaans in deze uitzending. Dat was de John La Barbera Big Band. En eh, de klarinetten speelden een belangrijke rol. Echt uh, solo's van eh, twee klarinetten. Een andere bekende klarinetist is natuurlijk Benny Goodman. En daarvan het nummertje It's Autumn. check so there'd be no doubt. Called on the north wind to come on out. Then cupped his hand so proudly to shout, la da da, oh la da da, tis autumn. The trees say they're tired for too much fruit. Charmed all the wayside, there's no dispute. Now shedding leaves, they don't give a hoot. La-da-da, oh la-da-da, tis autumn. Then the birds got together to chirp about the weather. La-da-dee, la-da-da. After making their decision, inverted-like precision, turned about and made a beeline for the south. My holding you close really is no crime. Ask the birds, the trees, and old oh, Father Time. It's just to have that mercury climb. La-da-da, la-da-da, tis autumn Ja, mooi stukje muziek van uh, Benny Goodman. En dan is het nu de hoogste tijd voor de New York Voices Early Autumn. Sing, sing, sing is het. Eh. When early autumn takes a walk across the land And begins to chill the summer breezes Fall whispers and touches with her hand the mellow hues of summer trees. Perhaps then maybe you'll understand all the memories and special dreams I own. Then you'll understand. There's a dance pavilion in the pouring the doors and windows shuttered down along oh, wandering, winding country lane. All the falling leaves are russet brown, a cold, frosty, and dark window pane, showing me a lonely and secluded town. Mm, spring of us. Yeah. de New York Voices zullen niet gauw in de krocht optreden. Dat lijkt me een beetje duur om eh, de overtocht te betalen... en de verblijfkosten van dit gezelschap. Dus, maar wat wel optreedt in de krocht is de Hague Jazz Project... En dat is, eh, die spelen muziek van Ark van Rooyen en Benny Colson. En dat staat allemaal gepland op volgende week zondag op 8 oktober in de krocht. Als je van mooie muziek houdt, de muziek van Benny Colson en eh, ja, dan moet je daar absoluut naartoe. Iedereen kent de sfeer, iedereen kent het geluid, iedereen kent de setting. Eh, een lekker drankje, misschien nog een hapje eten. 8 oktober, de Heek Jazz Project. Ik ken ze eigenlijk niet, dat moet ik er wel bij zeggen. Het is een vrij groot gezelschap, denk ik. Een man of tien misschien. En die treden op in de krocht. Als je nog geen kaartjes hebt, doe je best. En reserveer kaartjes in de krocht. De Heek Jazz Project, 8 oktober. Eh, in dit programma draaien we oud en nieuw. En heel nieuw is ook een nieuwe cd van Veronica Swift. Een bekende jazzzangeres. En de titel van deze cd heet gewoon Veronica Swift. Titelloos dus. Mooie nummers staan erop. En dit is het eerste nummer. I Am What I Am. Sketter van de bovenste plank. Badoo bop bop bop badoo badoo badoo dee doo dee doo dee dee dop shaboo badoo doo dee doo dee doo dee doo dee doo dee doo doo dee shaboo bip bop bop badoo doo da badoo badoo dee doo doo dee badoo doo badoo doo dee badoo doo dee doo dee dee da shabam doo dee badoo dee da badoo badoo dee doo ba ba ba dee da bam doo dee doo dee doo doo doo doo dee doo ba boo badoo ooh ee boo boo ba shaboo doo doo doo doo Oh, I am what I am. I am my own special creation. So come, come take a look. Give me take a little pride in my world, and it's not a place I have to hide in. Your life is a sham till you can say, Hey, world, I am what I am, am, am.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 Pam pam pam pam. Veronica Swift, het nieuwste cd'tje. Mooie muziek, fantastisch zangeres. En iedere keer toch weer wat anders. Ook dit nummer, beetje Bach hoorde je er ook nog in. Een andere bekende zangeres die eh, eigenlijk al aardig op leeftijd is. En dan Ricky Lee Jones. Eens even kijken waar ik die neer had gezet. Oh, hier. En eh, die heeft ook een cd. Pieces of Treasure heet die cd. Ricky en was vroeger een redelijk wilde dame. Heeft nu een jazzalbum gemaakt. Eh, met, met wat standards. Ik zal één nummertje draaien. Ik doe deze all the way. When somebody loves you, it's no good unless she loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. the deep blue sea is. That's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless she needs you. all the in between years. Come what may, who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me it's for sure. I'm gonna love you. die Ricky Lee Jones, die moeten wel tegen de 70 lopen volgens mij. Hoor. Maar goed, toch weer een cd'tje gemaakt. 2022 is dit uitgebracht. Eh, we zitten toch wel in het eh, hoekje van eh, de, de, nieuwe cd's. En dan is, las ik dat er ook weer een cd uitgekomen is van Robin McKell. En dat is een, ja, een bekende zangeres. En die heeft een, een werk uitgebracht, Impressions of Ella. En dat is natuurlijk muziek die eh, geënt is op eh, eh, Ella Fitzgerald. Ik zal er een nummertje van draaien. Rob, ik hou van van Robin McGill. Komt-ie, Soon. waited for. The only boy I was fated for. Oh, Sue. years far behind us. The day you're mine, this world will be in two. So let's make that day come soon. van de, van een nieuwe cd van Robin McKell, eh, Impressions of Ella. En eh, ja, zij werd begeleid door eh, Kenny Barron op de piano, bas Peter Washington en drummer Kenny Washington. mooie cd geworden. Ja, je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, samenstelling, presentatie Alco Beuving. En we hebben van alles gedraaid, oud en nieuw door elkaar. Alles een beetje in het licht van de herfst, uh, autumn, oktober. Indian Summer, van alles zat ertussen. En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Geniet van het mooie weer, ga erop uit. Geniet van het zonnetje. Ik zie een blauwe lucht hier in Zandvoort, dus het belooft wat voor vandaag. Waarschijnlijk zal het best wel weer wat aardig eh, op het strand zijn. Dus een, eh, wie weet hebben wij ook een Indian Summer hier. Eh, het laatste nummer wat ik heb klaargezet, dat is van Philip Harper... Burks Works. En ja, dat is een hele bekende Amerikaanse compositie. Komt-ie. voor het luisteren naar ZFM Jazz.